We zijn lekker bruin gebrand. Geen regen of wind, geen kou, maar een heel mooi tropisch land. Meisjes, ze lopen voorbij, ze lachen naar jou en mij. Oh, en ik lach en denk bij mezelf, wat een prachtige dag. weg uit de sleur. Samen met vrienden een reisje gekocht op weg naar een nieuw avontuur. Ik heb heel het jaar moeten sparen, zuinig geweest met mijn poen. Nu is het feesten, ja mijn groot moment, genieten is wat ik ga doen. تخدع